Juri Stubenitski met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte belooft opnieuw belastingverlaging. De VVD had eerder beloofd om de belasting te verlagen... maar Rutte zei op het najaarscongres van de partij... dat het er tot nu toe niet van is gekomen. De belasting gaat volgens Rutte omlaag met de komst van het nieuwe belastingstelsel... maar wanneer dat wordt ingevoerd is nog niet duidelijk. Op het VVD-congres werd Nelly Kroes benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Keizer noemt Kroes een inspiratiebron voor veel vrouwen in Europa. De benzineprijs is in drie jaar tijd niet zo laag geweest. Volgens een consumentenorganisatie duikt de adviesprijs voor benzine vandaag onder de 1,70 euro per liter. Ook de prijs voor diesel blijft dalen. Vaak kunnen automobilisten bij lokale en onbemande pompen nog goedkoper tanken. De oorzaak van de voordelige brandstof is de scherpe daling van de olieprijs. Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is weer open. Het park moest van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dicht... omdat vorige week op een pluimveebedrijf in de buurt vogelgriep was uitgebroken. Uit onderzoek blijkt dat er in het vogelpark geen vogels ziek zijn geworden. Schrijver Maarten het Hart heeft een diamanten boek ontvangen... omdat hij meer dan 1 miljoen exemplaren heeft verkocht van zijn roman Een Vlucht Regenwulpen. Hij kreeg de prijs vanmiddag in Dordrecht op het slotfeest van de campagne Nederland leest, waarin zijn roman uit 1978 centraal stond. Het komt zelden voor dat een boek zo vaak wordt verkocht. Een vluchtregenwulpen gaat over een bioloog die worstelt met het geloof en met het vinden van vriendschap en liefde. Het Nederlandse voetbal krijgt waarschijnlijk weer een tweede divisie. De verenigingsraad van het amateurvoetbal heeft met ruime meerderheid ingestemd met een nieuwe competitiestructuur vanaf het seizoen 2016-2017. Die tweede divisie moet onder meer zorgen voor een verplichte degradatie en promotie van amateur- en profclubs. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het gaat licht vriezen en het blijft droog. Morgen periode met zon. Het wordt 2 tot 7 graden.